Lot Lewin met het NOS Journaal. De Spaanse regering vraagt echt in actie om het bestuur in Catalonië over te nemen. Het Catalaanse parlement riep gisteren de onafhankelijkheid uit... waarna de regering in Madrid ingreep en het regionale parlement en bestuur ontbond. Op 21 december moeten verkiezingen worden gehouden voor een nieuw regiobestuur. Tot die tijd nemen de centrale ministeries in Madrid het over. Het nieuwe kabinet houdt vast aan de nieuwe wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten, wat de uitslag van het referendum ook zal zijn. Dat zegt CDA-leider Buma in de Volkskrant. Het referendum over de aftapwet wordt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Buma wil de uitslag negeren omdat het nieuwe kabinet het raadgevend referendum wil afschaffen. De eerste aanklachten in het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen zijn rond. Voormalig FBI-chef Mueller heeft de verdenkingen voorgelegd aan een zogenoemde grand jury en die heeft ze goedgekeurd. Wie de verdachten zijn en wat ze precies gedaan zouden hebben is niet bekendgemaakt. Kredietbeoordelaar S&P heeft de kredietwaardigheid van Italië verhoogd. En dat is voor het eerst in zo'n 30 jaar volgens persbureau Reuters. Italië heeft de verhoging te danken aan onder meer economische groei en een lagere werkloosheid. De kredietwaardigheid is van belang bij het bepalen van de rente als het land geld wil lenen. In Rome is een man veroordeeld die meer dan 30 vrouwen met HIV heeft besmet. Hij moet 24 jaar de gevangenis in. De Italiaanse man wist dat hij besmet was met HIV, maar loog daarover. Hij had onbeschermde seks met meer dan 50 vrouwen. 32 vrouwen raakten besmet. Het weer dan nog. In de ochtend schijnt de zon op veel plekken, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. In de middag en avond valt er regen. Het wordt 13 tot 15 graden. Zondag ook nog een enkele bui, maar meer ruimte voor de zon. Het wordt dan tussen de 11 en de 14 graden. Dit was het en...